Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse Tirol zijn 370 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein... waardoor brand uitbrak in een tunnel. 50 mensen zijn licht gewond geraakt, melden de Oostenrijkse hulpdiensten. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De tunnel blijft voorlopig dicht. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. In Canada en aan de Amerikaanse oostkust worden mensen gewaarschuwd voor slechte luchtkwaliteit. In het oosten van Canada zijn meerdere bosbranden en de wind staat richting het zuiden. In steden als New York ziet de lucht er diep oranje uit en hangt er ook een flinke rooklucht. Sommige overheden vragen mensen daarom ramen en deuren te sluiten. Opnieuw een explosie in Rotterdam, dit keer aan de Kortebachsingel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is één persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Taleb komt dat door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren drugscriminelen dit op elkaar af met explosieven. Groningers die aardbevingsschade hebben krijgen sneller hun geld. Dat beloofde staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw... in het debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade... niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen tegen Rutte in... maar de coalitie bleef Rutte steunen, dus de motie werd verworpen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vannacht is het rond de 10 graden. Komende dag veel zon en wat warmer. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts.